uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen al nadenken over het vaccineren van kinderen... terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad. In Cornwall in het Verenigd Koninkrijk is gisteren de G7-top begonnen. Het gastland heeft alvast 100 miljoen vaccins beloofd, net als Canada. Eerder zegde de Amerikaanse president Biden al 500 miljoen doses toe. Ghana heeft miljoenen bomen geplant in de strijd tegen ontbossing. doel was om in één dag 5 miljoen bomen in de grond te stoppen. Het West-Afrikaanse land telt volgens de officiële statistieken nog ruim 1,5 miljoen hectare aan jungle. In de vorige eeuw was het ruim 8 miljoen hectare. De bomen hebben vooral plaatsgemaakt voor landbouwgewassen. De Ghanese regering zegt het tij nu te willen keren en wil in de komende jaren 100 miljoen bomen planten. Italië is het EK voetbal begonnen met een overtuigende overwinning op Turkije. In Rome werd het 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Het Nederlands elftal speelt zondag voor het eerst op het EK. Oranje speelt dan in Amsterdam tegen Oekraïne. En de finale op Roland Garros gaat zondag tussen Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas. Djokovic versloeg gisteravond in de halve finale Rafael Nadal in vier sets. Eerder op de dag vond Tsitsipas in een vijfsetter van Alexander Zverev. Het is voor de Griek de eerste keer dat hij in een Grand Slam finale staat. In Parijs werd de avondklok die normaal gesproken om 11 uur ingaat opgeschort... voor de bezoekers van de tenniswedstrijd... zodat ze konden blijven zitten om de partij uit te kijken. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe... met op een enkele plaats een spat regen. Minima vannacht rond de 15 graden.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 Hold on a minute. Hold on a minute. Hold on a minute. Hold on. Hold on. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby. Holding on. Hold on to my body. baby, baby. baby. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.